Told me that love was hard to find. But baby, it's easy, and I'll make it clear. There's only one thing on my Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse 50. Just see the sleigh bells jingling, ring, tingle, tingeling.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 But that's how it's got away. vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling love, flowers and pearls and pretty girls.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 Bij het internationale kinderpornonetwerk dat is opgerold zit één Nederlander. Het is een man van 37 uit Krommenie. Dat heeft het Europese justitienetwerk Eurojust bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag. De man zou de beheerder zijn van een van de kinderporno-sites. Hij is vorige maand gearresteerd. Tot nu toe zijn wereldwijd 30 verdachten opgepakt, onder meer in Noorwegen, Brazilië en de Verenigde Staten. Eurojust heeft naar eigen zeggen nog meer verdachten op het oog. Volgens Eurojust zijn er ongeveer 70 slachtoffers. De jongste is een half jaar oud. Om bij het netwerk te komen moesten foto's worden gedeeld. Er is voor zover bekend geen direct verband met de zedenzaak op kinderdagverblijven in Amsterdam. De Tweede Kamer wil dat eurolanden die zich niet houden aan afspraken over steun hard worden aangepakt. Die boodschap krijgt premier Rutte mee voor de Europese top van de komende dagen. Op die bijeenkomst is de steun aan de EU-landen een belangrijk onderwerp. De Kamer maakt zich zorgen over signalen dat landen die steun krijgen zich niet aan de voorwaarden houden. Rutte zei dat het al mogelijk is landen uit te sluiten van uitkeringen uit het steunfonds als ze zich niet aan de voorwaarden houden. Op een Australisch eiland zijn zeker 27 asielzoekers omgekomen nadat hun schip op de rotsen was stukgeslagen. De vluchtelingen waren van Indonesië op weg naar Christmas Island. Er waren waarschijnlijk rond de 70 mensen aan boord. 42 mensen konden uit zee worden gehaald. Een paar asielzoekers worden nog vermist. De asielzoekers zijn waarschijnlijk Irakezen. In Iran zijn bij een aanslag zeker 38 mensen omgekomen. Het staatspersbureau meldt dat het gaat om een dubbele zelfmoordaanslag. Doelwit was een moskee in het zuidoosten van het land, vlak bij de grens met Pakistan. Er zouden ook tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt en droog. In het oosten ligt de temperatuur rond het vriespunt, vlak aan zee rond 5 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en dan gaat het licht vriezen. Vannacht mogelijk regen met